Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rusland heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeengeroepen... vanwege de situatie in Butsja. Oekraïne beschuldigt Russische troepen van het doden van burgers... in die voorstad van Kiev. De burgemeester zegt dat meer dan 300 inwoners zijn omgebracht. Gruwelijke beelden van straten die vol liggen met lichamen gingen de wereld over... Maar Rusland noemt die beschuldiging een provocatie door Oekraïense radicalen... en wil dat het de komende dag besproken wordt in de VN-veiligheidsraad. Bij de parlementsverkiezingen in Hongarije heeft premier Orbán de overwinning opgeëist. Hij zei dat die overwinning zo groot is dat je die vanaf de maan kunt zien. Met zo'n 90% van de stemmen geteld komt Orbáns rechtspopulistische partij Fidesz op bijna 54 procent van de stemmen. De pro-Europese oppositie zou uitkomen op bijna 35 procent. De oppositiepartijen van links tot uiterst rechts vormden samen één blok tegen Orbán... om meer kans te maken op de winst. Ze gingen lange tijd nek aan nek met Fidesz. Bij beschietingen in de Oekraïnse stad Kharkov zijn zeven doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. 34 mensen zijn gewond geraakt, onder wie drie kinderen. Het is niet te achterhalen of de beweringen van de regionale autoriteiten kloppen. In Kharkov woonden voor de Russische invasie 1,4 miljoen mensen. Inmiddels zijn honderdduizenden van hen gevlucht. Louis van Gaal leidt al geruime tijd aan prostaatkanker. Dat heeft de bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt... bij het RTL-programma Humberto. Volgens Van Gaal gaat het om een agressieve vorm van prostaatkanker... en is hij in totaal al 25 keer bestraald.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 time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning, is this in the birthday to you was created come Let letters to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L. 点。 misschien wat zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine ass En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martinis als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat? vitale Drink martini, saus, water en alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, I want you. far away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 chasing stuff. It's been, chasing it's been a couple months since I felt like I'm home. Oh. Am I getting closer to knowing where I belong? The city's gonna break my heart.